Ze horen bij de bemanning van een schip dat ter hoogte van Callantsoog met een vissersboot in aanvaring kwam. Het schip is gezonken, zo'n 40 kilometer uit de kust. Of de oorzaak is nog niet bekend. De kustwacht denkt dat de drie die een reddingsvest dragen enkele uren in zee kunnen overleven. Zorgverzekeraars weigeren de behandeling te vergoeden die in vier nieuwe kankercentra moet worden gegeven. De komst van die centra staat daarmee op losse schroeven, meldt de Volkskrant. Vier academische ziekenhuizen willen in de centra protonentherapie gaan geven, een nieuwe vorm van bestraling. Maar de verzekeraars zeggen dat het helemaal niet vaststaat dat de therapie effect heeft. Het dodental na de rellen van gisteren in Egypte is opgelopen naar 51. Het was daarmee een van de bloedigste dagen sinds de afzetting van president Morsi in juli. Een aantal partijen, waaronder ook Morsi's moslimbroederschap, roept op om vanaf morgen opnieuw de straat op te gaan. Gisteren kwam het op verschillende plaatsen tot botsingen tussen voor- en tegenstanders van Morsi en met de politie. In Nederland kunnen op korte termijn tienduizenden banen worden gecreëerd als er een systeem van dienstenchecks wordt ingevoerd, zoals België dat kent. Dat staat in een rapport van adviesbureau PwC. Met een dienstencheck kan iemand voor 10 euro bijvoorbeeld een huishoudster inhuren en de overheid subsidieert de checks. Voor de presidentsverkiezingen in Afghanistan, die volgend jaar april worden gehouden, hebben zich meer dan twintig kandidaten gemeld. Een van hen is een broer van de huidige president Karzai. Alle kandidaten moeten voor 11 november 100.000 handtekeningen verzamelen van Afghanen die hun kandidatuur steunen. Het weer, plaatselijk is het mistig, maar later op de dag gaat de zon geregeld schijnen. Het wordt een graad of 17. Dinsdag verandert er weinig, maar vanaf woensdag wordt het kouder en neemt de kans op regen toe. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de files op de A1 naar Amsterdam... tussen naar de West en Muiden-Oost 3 kilometer. Na ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A6 Lelystad-Muiden voor knooppunt Muidenberg 3... Richting Amsterdam op de A7 voor Purmerend 7 kilometer. En op de A8 verknappen Complein Koenplein 2 kilometer. A15 Rotterdam-Europoort bij Rotterdam-Charloes 7. De A15 richting Europoort bij Spijkenissen 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam verknappen de Brechtseplein 3. Richting Gouda op de A20 bij Moordrecht 2 kilometer. En richting Hoek van Holland op de A20 bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 van Zandvoort, op 106.9 FM.